Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Na een positief advies heeft minister Adema het vaccin goedgekeurd. Er liggen meteen 2 miljoen doses klaar om schapen en runderen mee in te enten. Volgens Adema zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote besmetting deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het blauwtongvirus. Dat wordt verspreid via kleine muggen. Runderen worden ook ziek, maar gaan er minder vaak aan dood. Op Mallorca zijn zeker vier mensen om het leven gekomen toen een horecazaak deels instortte. Het gaat om de Medusa Beach Club in Sescadenes, niet ver van de luchthaven. Hier stortte het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping in, waarna ook de verdieping eronder inzakte. Daar zaten mensen te eten. De vier doden zijn drie vrouwen en een man. Daarnaast zijn er zeker 16 gewonden. Zeker zeven van hen zijn er slecht aan toe. De Nederlandse industrie heeft het moeilijk. De omzet is nu vier kwartalen op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzetdaling ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder. De bedrijven hebben last van personeelstekort, afnemende vraag en gebrek aan productiemiddelen. Ook zijn de prijzen wat gedaald. Michael van Gerwen heeft zijn titel in de Premier League niet kunnen verleggen. In de halve finale van de play-offs verloor die van Luke Humphries. De titel ging uiteindelijk naar het 17-jarige toptalent Luke Littler. Van Gerwen is in de Premier League recordhouder met zeven titels... maar was op de slotavond in de O2 Arena in Londen niet de favoriet. Hij verkeert al een tijd niet in topvorm. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog met kans op mist. Minima rond 10 graden. De dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten.